Veel bureauwerk moet worden overgenomen door administratieve ondersteuners. Verder wordt van ruim 100 regels en aanwijzingen bij de politie bekeken of ze kunnen worden geschrapt of versimpeld. Ook wil de minister dat alle korpsen hun jaarverslag terugbrengen tot twee A4'tjes. In Bahrein en Libië worden vandaag de doden begraven die gisteren vielen bij de protesten tegen het bewind. In Bahrein kwamen vier demonstranten om toen de oproerpolitie met harde hand het plein ontruimde, waar betogers sinds maandag kampeerden. In Libië viel gisteren een onbekend aantal doden bij confrontaties tussen de oproerpolitie en tegenstanders van de Libische leider Gaddafi. Kort gestraften mogen hun straf toch niet thuis uitzitten met elektronisch toezicht. Staatssecretaris Teven trekt het plan daarvoor van zijn voorganger Al-Bayrak in. Teven vindt thuisdetentie geen geloofwaardig alternatief voor gevangenisstraf. Al-Bayrak wilde de wet aanpassen voor celstraffen tot maximaal drie maanden. Als Kamerlid was Teven al tegen dat plan. TomTom krijgt steeds meer last van concurrentie. De Nederlandse producent van navigatieapparatuur had afgelopen jaar maar een beperkte groei van de omzet en een lichte groei van de winst. Volgens TomTom krimpt de markt voor losse navigatiesystemen. Navigatie wordt steeds vaker ingebouwd. Verder moet TomTom concurreren met bijvoorbeeld producenten van mobieltjes die ook navigatiesystemen aanbieden. Twintig jaar na de val van de muur is een politiewagen van de DDR tot stoppen gedwongen. De politie zag de witgroene auto van de Volkspolizei rondrijden in Beieren. Achter het stuur zat een Rus van 26. Hij kreeg een boete omdat burgers niet mogen rondrijden met een blauw zwaailicht. De man bleek ook nog een boete voor een snelheidsovertreding te hebben openstaan. Daar moest de Rus in totaal 6000 euro betalen.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 So carelessly there. You're unbelievable. heavenly. But don't forget you promised me Dit is ZFM.